Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. In het centrum van Aalsmeer is een pand helemaal uitgebrand. In de winkel brak brand uit. Daardoor zijn ook de appartementen erboven verwoest. Ze naar gezicht vindt de burgemeester. Helemaal op deze locatie, hartje centrum, eh, met zoveel bewoners. Eh, eh, en het is ook schrikken, want de bewoners er tegenover, daar barsten de ramen. Die zagen een grote vuurzee op zich afkomen. Dus dit heeft echt wel een enorme impact. De brandweer moest er met meerdere wagens op af en de boel is onder controle. Maar ze kunnen nog niet naar binnen vanwege alle schade. Meerdere buren moesten vannacht ergens anders slapen. Wanneer ze weer naar huis mogen is nog niet duidelijk. De premier van Soudaan is weer thuis. Begin deze week was er een staatsgreep. Het leger greep de macht en pakte de premier op. Hij is nu dus weer vrij, maar zijn huis wordt nog bewaakt door militairen. De baas van het leger blijft zitten waar hij zit... en zegt dat hij tot 2023 de leider van Soudaan wil zijn. De brandweer in Stadskanaal in Groningen heeft gisteren een kind bevrijd... dat twee uur met een vinger klem zat in een pinautomaat. Die machine moest uit elkaar worden gehaald om het kind los te krijgen... Die is daarna naar het ziekenhuis gebracht. Hoe dat kind vast kwam te zitten is niet duidelijk. De mensen in het Brabantse dorp Schijf zijn helemaal klaar met een groot lasbedrijf. Het bedrijf las metalen aan elkaar met een soort explosies. Het gebeurt in ondergrondse bunkers... En de buren zeggen dat ze veel last hebben van trillingen, herrie en rook. Je ligt er s'nachts wakker van, eh, je droomt ervan en dan word je weer kwaad en dan val je weer wel terug in slaap. Maar dat is gewoon regelmatig, ja. Wij hebben hier last binnen van de trillingen en eh, van het geluid natuurlijk en buiten van de stank. Ze treiteren de buren gewoon weg. We zijn bug. De gemeente zegt dat het bedrijf zich netjes aan de regels houdt. Er zit voor de buren voorlopig dus geen oplossing aan te komen. Het weer, de dag begint bewolkt, maar vanmiddag breekt de zon op steeds meer plaatsen door. Alleen het noorden blijft behoorlijk grijs. Het wordt een graad of 16. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland loopt het alleen even vast eh, bij Alkmaar op de N242 vanuit Heerhugowaard. Voor de aansluiting met de A9 bij knooppunt Kooimeer heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de verkeersinformatie. aan je auto? Niemand zit erop te wachten. Je wil dan goed geholpen worden. Daar ben je van verzekerd bij de ANWB. Maar schade voorkomen is natuurlijk nog beter. En ook daar helpen we bij met de veilig rijden autoverzekering.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 na een kilometerslange achtervolging vanuit Den Haag. Daarbij werden snelheden van tegen de 200 km per uur gehaald. De man zou illegaal vuurwerk bij zich hebben gehad. Toptennissers die niet zijn gevaccineerd zijn toch welkom bij de Australian Open, zegt de Australische premier Morrison. Voorwaarde is wel dat de tennissers eerst twee weken in quarantaine gaan. Het weer, halverwege de ochtend op steeds meer plaatsen zon. Vanmiddag bijna overal zon, behalve in het noorden van het land. Het wordt 15 tot 17 graden. I switch to switch. You may only see me in my IG pictures. And that's sure, you're better not mine. Told you one time if you waste my time. I'ma make you feel like on a Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Saturday night. You cut me deep down, cut deep down, and I'ma let you know.